uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft flyers van de pedofiele organisatie Kinderbevrijdingsfront in beslag genomen. Een man deelde de flyers uit in het Vondelpark bij de Amsterdam Pride. Hij vindt dat pedofielen ook welkom moeten zijn in de LHBTI-gemeenschap. Maar de Pride-organisatie wil niets met hem te maken hebben... en vroeg hem vergeefs om te vertrekken. Omstanders reageerden kwaad op de flyeractie... waarna de politie met het oog op de openbare orde... de flyers tijdelijk in beslag nam. Daarop vertrok de man. Hij is niet aangehouden. Reddingswerkers hebben in India honderden mensen uit een trein gered. De trein was zo'n 100 kilometer ten oosten van Mumbai vastkomen te staan... in water van anderhalve meter diep. Het gebied was ondergelopen door zware moessonregens. Meer dan 900 mensen zijn met boten en helikopters uit de trein gehaald. Sommigen hadden 15 uur in de trein vastgezeten. Op een Brits cruiseschip zijn zes mensen gewond geraakt bij een massale vechtpartij. Het schip van P&O Cruises was na een cruise langs de Noorse fjorden op weg terug naar Engeland. De vechtpartij ontstond in een restaurant aan boord toen een passagier zich stoorde aan een andere passagier die zich had verkleed als clown. Enkele families gingen elkaar te lijf waarbij ze borden en bestek gebruikten als wapens. De zes gewonden konden ter plekke worden behandeld. De aanvallers werden opgesloten in hun hut... totdat ze bij terugkomst in Engeland aan de politie werden overgedragen. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Duitsland... samen met Lewis Hamilton op de eerste rij. Bij de kwalificatie in Hockenheim reed Verstappen de tweede tijd... na Hamilton en voor Bottas... Voor Ferrari ziet het er slecht uit. Leclerc start morgen als tiende en Vettel als twintigste. Hij viel in de kwalificatie uit door technische problemen. Het weer. In het midden en zuiden vallen buien, soms met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Morgen is er een mix van zon- en wolkenvelden, met vooral in het midden en oosten enkele regen- en onweersbuien. Door 22 graden in Zeeland tot plaatselijk 30 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 We zijn er klaar voor. En zoals jullie gewend zijn van ons, wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? We gaan starten met de tips. Ik heb in totaal drie tips meegenomen. Ik zei in het eerste uur twee tips. Maar ik heb er toch nog eentje stiekem maar vastgeplakt. Weet je, het is toch, ik heb nu toch de kans. Normaal gesproken doe ik ook drie tips. En ik heb echt, echt een beetje in de oude doos moeten grijpen hiervoor. Maar de eerste is van Rio. En ik weet niet of jullie eh, de artiest nog kennen. Maar die heeft eh, ook eh, met ja, artiesten zoals Bob Sinclair samengewerkt. Nou verraad ik eigenlijk al wel weer het een en ander. Maar maakt niet uit. Ik ga jullie gewoon weer opnieuw voorstellen aan Rio met After the Love. dat is Rio After the Love. En mocht je afvragen hoe ik op die plaat ben gekomen... ja, dat, er is maar één, één excuus voor. En dat komt eigenlijk gewoon door Bob Sinclair met Love Generation. Heerlijk jongens, plaatje net de auto's. Trek ze er allemaal uit. Sinclair. En eh, ja, heerlijk. Love Generation. Dit zijn de platen die gewoon nog echt gewoon hits waren... dat ik eh, naar de middelbare school toe ging. En weet je wat, eh, op dat moment vind je het leuke platen... maar je waardeert ze nog niet zo echt. En dan hoor je ze weer terug. Want ik hoorde hier een sample van, van, van Love Generation... En ik werd, van, ik werd helemaal wild van de week. Ik denk, ah, die, die ga ik zeker meenemen als tip. Dan is er ook nog een andere artiest. Eh, dat is een artiest die uh, is, eh, ja, heeft een, ja, een verleden. is Chris René, 36 jaar oud. Heeft zijn doorbraak eigenlijk gehad in Amerika. niet een, ja, doorbraak zoals als, als, dat je nu nog heel veel van hem hoort. Vind ik jammer. Maar zeker een artiest die ik zeker een keer zou willen aanraden. Ehm, hij heeft een aantal, aantal platen gemaakt. En eh, hij eh, heeft eh, onder andere... hij is doorgebroken met de plaat Young Homie. Young Homie, What You Tripping On. En daar zingt hij dan tegen zichzelf. Maar ik heb een toch iets andere plaat nog meegenomen. Ik heb een plaat meegenomen die staat voor al die mooie vrouwen... waar je zoveel problemen mee kan krijgen. Trouble. Trouble, trouble. Uh-oh, uh-oh. She knows just the way to walk on by That makes my heart stop I don't know the way to say goodnight Cause she don't want me to go nowhere Without her there, she's everywhere I don't need trouble, just some music And a little chance to sing my song uh that girl is trouble, trouble from her head to her toes. Uh oh, uh oh, always taking off her clothes. Trouble, trouble when her lips touch mine. Only had to happen one time. That girl is trouble, trouble. like a sting from a bee. Uh oh, uh oh, and she's taking over me. Trouble, trouble, even blind men can see. That's why I gotta run, why I gotta run, baby, uh, baby woke up to hear her on my telephone Talking crazy, she said Come over now, nobody's home I said, baby, I don't know If I should go, trying to take it slow I don't need trouble, but I choose it At least that's the way it seems, yeah that girl in trouble, trouble From her head to her toes Uh-oh, uh-oh Always taking off her clothes Trouble, trouble When her lips touch mine Only had to happen one time That girl is uh, Like a sting from a bee Uh-oh, uh-oh And she's taking over me Trouble, trouble Even blind men can see That's why I gotta run Why only had to happen one time. That girl is trouble, trouble from her head to her toes. Uh oh, uh oh, always taking off her clothes two times, three times, four times, five times. Chris René met Trouble. Heerlijk. Ja, ik vind het echt een geweldige plaat. Dus je moet je voorstellen, ik heb met gewoon vol die volumeknop uitgegooid. Aangegooid in de studio. En ik heb echt die hele plaat aan meebrullen. Ik ben blij dat dat niet is opgenomen. Want dat had echt heel veel pijn gedaan aan de oren. Jongens, ik ga de drie tips heel even eh, op een rijtje zetten voor jullie. Want dat zijn deze week eh, After Love Rio, waar ik eh, mee ben afgetrapt deze tweede uur. Sorry. En Bob Sinclair met Love Generation. En daarmee sluiten wij ook de tiplijst van deze week af met Chris René en Trouble. Heerlijk, die oude platen. Maar wij gaan weer gewoon weer lekker terug naar eh, de Euro Breakdown. Want we hebben nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. Eh, we hebben eh, onder andere natuurlijk nog steeds Chance the Rapper. Daar hebben we straks nog wat, wat meer nieuws eigenlijk over. dan gaan we straks ook nog kijken natuurlijk naar die plaat van Memphis Depay. Er komt nog genoeg aan. Maar er is ook nog genoeg muziek te draaien. Ondanks dat we natuurlijk al gewoon een kleine uur, een uur en een kwartier gewoon goed bezig zijn. Vind ik. Vind ik zomaar. Ja, dus ik zeg, het wordt gewoon weer tijd voor een nieuwe plaat. Wij gaan eh, door naar dan eh, ja, een plaat die uh, lekker gestegen is. En ik word daar echt dol enthousiast van. En zeker als ik jullie ga laten vertellen welke plaat dat is. Ik heb wel eens heel enthousiast verteld over een Keanu Silva. Ja, Keanu Silva die heeft nu de samenwerking met Richard Judge opgezocht. En hij heeft daar gewoon We Are The Greatest meegemaakt. past, but our hearts will stay young. Still, the kids our heroes made us. I remember the nights that we sung. We are the greatest. All our lives we wish we older. When we old, we wish we still young. I remember the nights that we sung. you young. I remember the nights that we sung. David Penn remix van Pieter Heller, origineel. Ja, en als jullie de stand een beetje hebben bijgehouden... we hebben natuurlijk drie, eh, eh, nieuwe binnenkomers hebben we al benoemd. Er is nog steeds een vierde die jullie niet hebben gehoord. En dat is, eh, hij is van Nederlandse bodem. Dat is even hetgene wat ik erover ga verklappen. Doet hij dit alleen? Nee. Hij doet dit in samenwerking met JRM. En, ehm, ja, en als ik zeg van Nederlandse bodem... en het is een van de beste DJ's ter wereld... En zeker voor zijn leeftijd. Dan heeft hij het over Martin Garrix. These are the times. Are The Times. JRM en Martin Garrix. Lekker als je gewoon een beetje een nieuwe plaat... een beetje zo'n oldschool feeling kan geven. Dat is toch lekker? Alsof je, alsof je al gewoon een jaar meedraait. Heerlijk. Maar ja, Martin Garrix, we hebben het over. Dit is gewoon crème de la crème. En je mag ook niet, eh, niets slechters van deze man verwachten. Eh, we hebben het natuurlijk al een aantal keer gezegd... maar Chance the Rapper eh, werkt op zijn debuutalbum samen met Dead Cab voor Cutie... Chance the Rapper heeft vrijdag zijn eerste officiële album uitgebracht. Op eh, The Big Day eh, werkt de rapper samen met artiesten als Nicki Minaj en de indieband Death Cab for Cutie. Eh, zo blijkt dus uit de tracklijst. En ook hebben Bon Iver zanger en Justin Vernon en producent Timbaland hun medewerking verleend. En zijn Taylor en Ken, de broer en de vader van de rapper, ook op het album te horen. in totaal staan er 22 nummers op, uh, in ieder geval op The Big Day. En Death Cab voor Cutie zanger Ben Gibbert vertelt dat de band dit jaar door Chance the Rapper is gevraagd om samen te werken. En we waren heel erg verrast en vereerd toen hij ons vroeg om deel uit te maken van Do You Remember? Eh, de band en eh, rapper ontmoetten elkaar drie jaar geleden en het bleek dat we elkaar heel goed, eh, ja, het heel goed met elkaar kunnen vinden. En we hadden ontzettend veel lol samen in onze kleedkamer. de rapper won eerder ook al meerdere, heel veel Emmys. Het is drie jaar geleden dat de meest recente mixtape van de 26-jarige artiest uitkwam. Chance the Rapper, die eigenlijk Chancellor Jonathan Bennett heet, won voor zijn mixtape Coloring Book in eh, februari 2017 een Grammy voor beste rap album. Hij won ook de prijs voor eh, beste nieuwkomer en kreeg Grammy voor het beste rap optreden met het nummer No Problem samen met Lil Wayne en 2 Chainz. Nou, lekker man, goed bezig. Dit zijn gewoon, ja, ja weet je, eh, als je dat met 26 jaar gewoon kan presteren, ik vind het knap, lekker. Dus Chance the Rapper. Mocht je nou dat album willen gaan beluisteren... ik zal eens heel even voor je kijken of die ook al eh, op, op Spotify eh, te vinden is. Mocht je Spotify hebben natuurlijk. Eens even kijken. Eh, the Big Day. Nou, het staat er gewoon op. Het staat er gewoon op. Nou, dus nogmaals, wil jij in ieder geval een nieuw album van Chance the Rapper horen... kun je alvast naar Spotify toe gaan. En daar kun je dat hele album helemaal grijs draaien. Wij gaan ja, iets anders grijs draaien. Dat zijn gewoon de platen van de Euro Breakdown. Laten we het daarop houden. En ik moet wel zeggen, ondanks dat ik alleen ben... Weet je, hè, dat ik wel een beetje eenzaam ben.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 Want op plek 20 hebben we deze week staan All Day and Night, Jax Jones en Martin Solveig, Present Europa. 16 weken staat deze knaller alweer in de lijst. Vorige week nog op plek 13. Harder, Jax Jones en Bibi Rexa staat nu twee weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 24. Eh, ja, is dus eh, even kijken, vijf plaatsen gestegen dus naar plek 19. Op plek 18, Here With Me, Marshmallow en Chapres. 20 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 15. Is drie weken, eh, sorry, drie weken drie plaatsen gezakt. En We Are The Greatest, Keanu Silva en Richard Judge... vind je nu alweer vier weken in de lijst. Stond vorige week op plek 21 is dus ook vier plaatsen gestegen. Big Love, David Pan remix, origineel van Piet Heller natuurlijk. Twee weken alweer terug te vinden in de lijst. Stond vorige week nog op plek 33, staat nu op plek 16. En de zoveelste stijger, All This Love, Robin Schultz En Harlots staat 12 weken in de lijst en staat nu op plek 15. Stond vorige week nog op plek 18, drie plaatsen gestegen. Wish You Well, Segala, Becky Hill, plek 8 deze week. Eh, vorige week, eh, nee sorry, plek 14 deze week. En eh, de vorige week nog op plek 16, acht weken in de lijst. Want dat moet zo zijn. En dan hebben we natuurlijk die vierde en laatste nieuwe binnenkomer van dit uur. En dat is Martin Garrix en JRM met These Are The Times. En op plek 13 12 hebben we Heaven eh, en Avicii van eh, Chris Martin. Die komen ook nog voorbij. Zeven weken terug te vinden in de lijst. Avicii, Chris Martin en Heaven op plek 12 deze week. Vorige week nog op plek 11. Be Someone, Camel Fat en Jake Buck. Vijf weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 12. Staat nu op plek 11. Eén plaatsje gestegen, maar hij mag er zeker zijn. Dan de vrouw die op nummer 10 staat. Wil liever niet gebeld worden. Staat in het bel me niet register.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 <coughs> Zo. Dat is een binnenkomer. Always Be My Ritual. Je hoorde Chesto, Jordan's Blue en uh, Rita Ora. En uh, een DJ die hier gewoon wat zichzelf de dievenmoord stikt. Om eh, maar verstaanbaar te blijven. Heerlijk. Oh. Ging niet helemaal goed. Maar dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren. Oh. Heerlijk. Nou, we zijn weer in het land van de levenden ik eh, kan weer even door. En weet je wat ik me net zit te beseffen? Dat ik eigenlijk de koffieautomaat heb aangezet om een kopje koffie te pakken. Een uur geleden. Maar ik heb het zo <laughs> ongelooflijk naar mijn zin dat ik... ah, ik stik me de mot. En twee, ik, eh, ik vergeet gewoon mijn koffie. Nou ja, eh, ik heb jullie ook nog wat anders beloofd. Want er is wat nieuwe muziek gekomen. Memphis Depay, die heeft een plaat uitgebracht. En dat is... en hij heeft een freestyle rap heeft hij uitgebracht. Die is als het goed is ook op Spotify Spotify en Ingram is hij verschenen. Maar ik zou even zijn, in, eh, zijn Instagram uh, in ieder geval in de gaten houden. Oh, ik, zou, ik laat bijna het verkeerde plaatje horen. Dat was natuurlijk niet... Eh, in ieder geval Memphis Depay. Maar Memphis Depay die heeft een, plaatje uitgebracht. En dat klinkt zo. 5 million followers. appreciate the love. y'all be watching me, y'all see the journey. It's great, isn't it? Hey, five mil, I'm talking followers. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double up. Price real, we don't talk a lot. I bet it's real, going viral. They be asking who's my idol. Boy, really got no idol. Cause the world messy, no light. I rather post a pic off the Bible. Nation League seals pushing for the final. Every game is a final. I see no haters, I go blind on them. Football pitch you like a zoo. Only lions is what I know. voetbal, bitch, like a zoo. Yo, let me talk to you for a minute. Hey, check. I stay humble, but I'm next. You don't wanna see me flex. And why you on my Instagram? Got your vibe in Paris. Eh? Young king living lavish. Eh? Beck and Liam going savage. Eh? They be waiting for a hat trick. <laughs> Ja, dat was dus een stukje van Memphis Depay. Die viert 5 eh, miljoen Instagram-volgers met een freestyle rap. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Um, ja, wat moet ik nou van vinden? Ehm, ja, nou ja, weet je, weet, eh, wat, mijn moeder die, die zei altijd, eh, die zei altijd eh, als je nou niks aardigs te zeggen hebt, je zegt dan helemaal niks. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat hij het beter in het Nederlands kan doen. Want zijn Engels vind ik niet heel erg goed. Maar afijn, maakt niet uit. Memphis Depay, 4 dus 5 miljoen Instagram volgers met een freestyle rap. En ja, hopen dat hij misschien nog beter wordt. Wil jij deze rap natuurlijk eh, terugvinden? Dan kun jij eh, natuurlijk naar zijn Instagram pagina toe gaan. En mocht je nou geen Instagram hebben, ga dan even naar eh, www.nu. Daar eh, kun je dit berichtje ook eh, terugvinden. Eh, wat heb ik allemaal nog voor jullie klaarstaan? Behalve natuurlijk de lekkerste platen van Europa. Ik heb voor jullie in aankomst een volgende plaat. En dat is Instagram van ja, <laughs> gelijknamig. En eigenlijk het onderwerp waar we het net over hadden. Instagram van Dimitri. en onder andere Like Mike en David Guetta. En ook Afrojack hebben aan deze plaat meegewerkt. En we gaan gewoon lekker door als het nu we toch in het sfeertje zijn.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 we gaan uiteindelijk wel ooit een keer naar huis, maar nu gewoon nog helemaal niet. Je hoorde net Post Malone, dat is de plaat doorgemaakt door Sam Veld en Rani. Heerlijk, dames en heren. Ah, er zitten al wel weer bijna twee uur breakdown op. En dan baal je eigenlijk wel, want het gaat zo snel. Ik neem mezelf iedere keer voor, als ik hier binnenkom, dat ik er echt gewoon eh, echt nog meer van ga genieten. En dat doe ik dan ook echt, maar ja, er zit een nadeel aan, des te meer je ervan geniet. Des te meer je die momenten met volle teugen naar binnen giet. Ja, is te snel als ze voorbij gaan. Dat is op zich wel jammer. Maar maakt niet uit. Volgende week is er weer een week. Maar we zijn nog niet klaar. Wat is er nu allemaal gebeurd? Daar gebeurt de afgelopen twee uur. We hebben eh, de vier nieuwe binnenkomers hebben we eh, benoemd. Eh, in ieder geval gedraaid. die ga ik ook heel even aan jullie, nog één keer even met jullie doornemen. Want de eerste nieuwe binnenkomers staat op plek 36. Dat is I Wanna Dance van John's Blue. Dan hebben we op plek 32 Roberto Suras met Joyce. En dan hebben wij op plek 25 Jack Wins met Hold Your Breath. Dan gaan we vanaf de plek 25 reizen we helemaal door. Naar plekje, plekje 13. En dan heb je Martin Garrix met JRM These Are The Times. Dat zijn de vier nieuwe binnenkomers van deze week. <clears throat> Ik wens deze vier nieuwe binnenkomers eh, heel veel succes. Want eh, het wordt een, een, bittere strijd in die lijst. Want de nummers die eh, een beetje op de schopstoel staan... denk ik, heb ik zo het gevoel... dat zijn de nummer 38, 39 en 40. zijn platen die ook ja, zitten er, zit, zijn twee platen bij die er net heel kort in zouden zitten. En dat is onder andere We Got That Cool, Yves V, Everjack en Icon and Pop. Ik hoop natuurlijk niet dat ze eh, volgende week uit de lijst verdwenen zijn. Don't Worry, Xbox Cut denk je dan ook aan, plek 39. En Carry On Kaiga Rita Ora heeft heel lang die, in de top 10 gestaan. Heel lang gedomineerd eigenlijk ook. Vanaf eh, de uh, en 8e plek. Gewoon weken niet weg te slaan daar. En dan in één keer gewoon op plek 40. Gaan we hem volgende week nog horen. Ik hoop het wel. Ik hoop het echt. Dit zijn de drie nummers die op de schopstoel zitten. En dan eh, gaan wij uiteindelijk straks helemaal doorwerken naar eh, de nummer 1 eh, van deze week. Want de nummer 1 van deze week ja, is natuurlijk een plaat die niet voor niets op nummer 1 staat. Ja. En dan kan je wel verklappen dat de nieuwe plaat er één weekje korter in staat dan de nummer 40 die, eh, die er nu in staat. Carry On van eh, Kaigo en Rita Ora. Wat we ook nog hebben gedaan... We hebben natuurlijk ook nog de tips hebben we gedraaid. We hebben onder andere gekeken en even geluisterd naar de tips. Eh, Rio, After the Love. De tweede tip is Bob Sinclair, Love Generation. En de derde en tevens laatste tip is Chris René met Trouble. Heerlijk. Drie goede tips. Je kan ze luisteren. Voor de mensen die het nog niet weten, deze lijst kun je ook terugvinden op Spotify. Deze lijst eh, heet de Euro Breakdown. Euro Breakdown Part 2. Dus 2 is, gewoon het cijfer 2. En eh, dan vind je hem terug en dan kun je gewoon die lijst kun je gewoon luisteren. En dan kun je die tips bijvoorbeeld, die ik erin heb gezet deze week, kun je natuurlijk ook toevoegen aan jouw lijst. En dat lijkt mij nou toch wel eens leuk. Want eh, ik, ik, ik, draag heel veel tips eh, draag ik voor. Eh, Patrick draagt veel tips voor. Vanity heeft dat natuurlijk ook gedaan. Quinten heeft dat ook gedaan. Het lijkt mij nou echt een keertje hartstikke gaaf. Als jullie zelf nou eens met een tip komen van je denkt van... joh Mike, die moet je zeker gewoon een keertje draaien. En dan maakt het niet uit of het al een nummer is die al in de lijst staat. Probeer er wel een beetje rekening mee te houden. Maar het zou leuk zijn als dat ook een tip is die er ook terug kan komen in de lijst. Want het lijkt me hartstikke leuk om jullie juist wat meer bij die lijst te betrekken. Dat jullie er wat meer invloed op hebben. En dan is dat maar door eens in de zoveel tijd een tip op te sturen. En dan mag je hier ook komen aankondigen in de studio. Lijkt mij hartstikke leuk om jullie hier te mogen verwelkomen. Ook wel weer eens een keertje wat anders in plaats van naar mij luisteren en hier gewoon lekker meedoen in het programma. Dat is wel hartstikke fijn. Lijkt mij hoor, lijkt mij. Wij gaan eh, eh, door, want we, gaan, eh, ook, we moeten ook straks alweer gaan afsluiten. We hebben nu weer de zoveelste heerlijke, heerlijke warme weken van de Euro Breakdown hebben we gehad. Ik heb het weliswaar deze week weer eventjes in mijn eentje gedaan, maar dat maakt niet uit. Luister samen met jullie. ja, maken we er gewoon een hele leuke uitzending maken we ervan. En ja, ik denk dat we maar eens moeten gaan beginnen met de nummer 10. En dan terugtellen naar 1. Ja, dames en heren. Zonder verder omhaal presenteer ik jullie de nummer 10 tot en met 1. Op nummer 10 hebben we deze week Don't Call Me Up. Mabel hebben we daar staan. Zat 25 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 8. Op plek 9 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. Staat deze week ook acht weken in de lijst. Staat op plek 9, is één plaatsje gestegen dus. En Instagram, Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en Afrojack. Drie weken in de lijst en domineert op plek 8. Stond vorige week nog op plek 6, twee plaatsen gezakt. En You Little Beauty, Fisher doet het goed. Alweer elf weken in de lijst. Staat deze week op nummer 7. Vond je vorige week nog op plek 4 terug. Dan gaan we naar Post Malone, Sam Veld en Rani. Staan deze week op plek 6. Zonder vorige week nog op plek 9. Drie plaatsen gestegen. En SOS, Avicii en Aloha Black. 15 weken in de lijst. Stond op plek 7. Staat nu weer op plek 5. Is dus weer twee plaatsen gestegen. Heerlijk hoe goed deze plaat het nog steeds doet. Heeft natuurlijk ook meer dan twee maanden op nummer 1 gestaan. En All Around the World, La La La, Rehab en A Touch of Class. Zes weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 5. Is dus ook weer een plaats gestegen. We hebben gelukkig meer stijgers dan zakkers deze keer. Dan op plek 3 Higher Love, Kygo en Whitney Houston. Plek 4 deze week. Vorige week eh, stond hij op... Nee, nu plek 3. Vorige week op plek 2. En Summer Days en Martin Garrix en Macklemore en Patrick Weeks. 13 weken in de lijst. Staat nu op plek 2. Is dus één plaatsje gestegen. Voor wie goed hebt opgelet... en de afgelopen weken ook een klein beetje de lijst in de gaten hebt gehouden... weet dat er dus nu nog één plaat ontbreekt. En dat is de plaat dat is de plaat die op nummer 1 staat. De afgelopen maand domineert. En dat is niemand minder dan Medusa en de Good Boys. En die prachtige beukplaat. Die heerlijke plaat. Piece of your heart.